Jon van Kam met het CNRS Journaal. In Nederland zijn vorig jaar 120 mensen door een misdrijf om het leven gekomen. Dat is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek het laagste aantal sinds de telling in 1996 begon. Ten opzichte van 2014 nam vorig jaar vooral het aantal mannen dat omkwam flink af. Van 113 naar 77. Het aantal vermoorde vrouwen lag met 43 slachtoffers iets hoger. Net als in voorgaande jaren werd ruim de helft van de vrouwen gedood door haar partner of haar ex. Bij gedode mannen was een kennis of een vriend vaak de dader. De Turks-Islamitische Culturele Federatie en 22 Turkse Nederlanders hebben aangifte gedaan tegen Ebru Umar. Ze hebben uitspraken die de columnisten de afgelopen tijd deed ervaren als uitermate beledigend. Umar heeft Turkse Nederlanders volgens hen regelmatig vergeleken met NSB'ers en ze onder meer geitenneukers genoemd. Ze vinden dat de metrocolumnisten de Turkse gemeenschap heeft gekleineerd en vernederd. De advocaat van de groep heeft het Openbaar Ministerie gevraagd om Umar te vervolgen voor groepsbelediging. Ondanks internationale protesten heeft Indonesië vier ter dood veroordeelde gevangenen geëxecuteerd. De gevangenen waren veroordeeld voor drugsdelicten. Indonesië wilde oorspronkelijk een groep van 14 mensen executeren. Of en wanneer de andere tien worden gedood is nog onduidelijk. Onder meer de Verenigde Naties en de Europese Unie riepen Indonesië eerder op om af te zien van de executies. Een 19-jarige Syrische asielzoeker die banden zou hebben met terroristische organisaties... moet wat het Openbaar Ministerie betreft worden vrijgesproken. Er zou te weinig bewijs zijn om te veroordelen. Toch wil het OM niet dat de rechter hem meteen vrijlaat... gezien zijn zorgwekkende uitspraken. De man uit Aleppo werd vorig jaar aangehouden in een asielzoekerscentrum in Zaandam. Had tegen andere bewoners van het centrum gezegd dat hij lid was van Al-Qaeda... en auto's op afstand kon laten ontploffen. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt.